Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat het over en uit is met tijdelijke huurcontracten. De meeste partijen in de Tweede Kamer willen er vanaf. Sinds 2016 konden huurbazen een contract voor maximaal twee jaar opstellen. Dat zegt politiek verslaggever Wilco Boom. De verwachting was toen dat meer eigenaren daardoor woonruimte zouden gaan verhuren... als ze niet meteen lange tijd aan huurders vast zouden komen te zitten. Maar daar kwam in de praktijk niks van terecht. De vraag naar woonruimte is heel groot. De eigenaren wisselden vervolgens heel snel van huurders... waardoor ze iedere keer de huur weer konden verhogen. Veel onzekerheid voor huurders veroorzaakte het ook. En, en er kwam geen extra woonruimte op de markt. Er is waarschijnlijk wel een uitzondering op het afschaffen van die tijdelijke contracten. Jongeren, studenten en grote gezinnen kunnen er wel nog één aangeboden krijgen. Bij rellen in Frankrijk zijn gisteren bijna 150 agenten gewond geraakt. 172 mensen zijn opgepakt. De Fransen zijn het niet eens met de verhoging van de pensioenleeftijd... en dus gingen ze massaal de straat op. In Bordeaux werd de poort van het stadhuis in brand gestoken. De volgende landelijke stakingsdag staat ook alvast in de agenda's 28 maart. De Britse koning Charles komt dan op bezoek in Frankrijk. En het nieuwe seizoen van autoprogramma Top Gear wordt niet afgemaakt... na een heftige crash van een van de presentatoren. Freddy Flintoff vloog eind vorig jaar meerdere keren over de kop op het circuit. Hij moest met de trauma-helikopter worden opgepikt. Het was ook niet zijn eerste crash in het programma. Don't get carried away with your speed, right, Chris. I've got this. Up to the right here, I'm not a mechanic, but in technical terms, bij de laatste crash brak Flintoff onder meer meerdere ribben. De opnames werden uitgesteld en Omroep BBC heeft nu laten weten dat ze dus niet meer verder zullen gaan. Het weer nog er zijn gebieden met regen, maar ook opklaringen met vanochtend best wat zon. Later vandaag, dan zijn er wel weer meer buien met ook kans op hagel of onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file op de A10 West richting Den Haag en Rotterdam na een ongeluk bij Osdorp. Bij, Amsterdam heb je daardoor nog 10 minuten oponthoud en er zijn twee rijstroken dicht.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 Kinderen brengen meer tijd dan ooit door achter een tablet, telefoon of televisiescherm. Het gaat gemiddeld om 1 uur en 40 minuten per dag. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek naar mediagebruik. Het Amerikaanse leger zegt luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op Iraanse doelen in Syrië... in reactie op een droneaanval gisteren. Toen kwam een Amerikaan om het leven bij een aanval op een legerbasis in Syrië. De Israëlische premier Netanyahu gaat door met zijn omstreden hervormingen, ondanks massaal protest. Hij noemde de hervorming in een tv-toespraak verantwoord.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 am no longer concerned. See, I heard it all before. Let me explain, baby. it's not what you think. That's what you said to me. But your lies ain't working now. Now look who's hurting now. call you so Baby, I swear it wasn't me lies ain't working, lies ain't working Look I had to shut you down, I had to shut you down Play the fool before You my boo I trusted you For way too long, way too long, But your lies ain't working, lies ain't working hurting now ZFM.